In ruil komt er een speciaal investeringsfonds voor onder andere herstelwerkzaamheden in Oekraïne. Even was het de vraag of Oekraïne met dit akkoord alle militaire steun die Amerika tot nu toe gaf zou terugbetalen. Maar dat blijkt niet het geval, zegt correspondent Sjoerd en Daas. Er hoeft niet eh, terugbetaald te worden, eh, maar Trump zei vanavond wel in een interview bij eh, News Nation dat met deze deal in theorie Amerika misschien nog veel meer gaat verdienen dan het daar heeft geschonken de afgelopen jaren. Eh, hij zei dat dit een fantastisch, eh, fantastische investering zou kunnen worden. Wat er allemaal nog meer in de deal staat weten we niet. Een boel tweedehands elektrische auto's die in Nederland met flinke kortingen zijn gekocht door mensen... verdwijnen nu allemaal naar het buitenland. Komt doordat hier de aanschafsubsidie en de lage bijtelling zijn verdwenen. Daardoor is elektrisch rijden voor veel mensen te duur geworden, zegt de Vereniging van Elektrische Rijders omdat er zoveel gezwabber is geweest in het beleid. Eh, dan was de motorrijtuigenbelasting weer vrijgesteld. Dan zou die worden vrijgesteld. Dan zou die net zo hoog worden als een brandstofauto. Dan werd die weer duurder. Dan ging er weer een percentage bij of af. Dus al het subsidie wat er ingegaan is... Eh, met als doel om Nederland te verduurzamen... dat heeft part gewerkt in die vijf jaar. En daarna appt dat weg. En dat is natuurlijk hartstikke jammer. Het gevolg is dat er hier een stuk minder elektrische auto's worden verkocht. Typisch gevalletje spijt komt achteraf. Als een man in Rotterdam twee weken geleden een boete krijgt voor het fout parkeren van zijn auto, is hij niet blij. Hij scheelt een Rotterdamse wijkagent uit voor ongesteld wijf en wordt daarom gelijk opgepakt voor belediging. Niet veel later krijgt de man spijt van zijn opmerking. Hij stuurt de agenten een bos bloemen met een briefje. Ik bied je oprecht mijn excuses aan en ik hoop dat je mij kunt vergeven. Het lijkt erop dat de agenten dus zijn excuses wel kan waarderen.